van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het NS-personeel is boos op de leiding. Afgelopen zaterdag bij het begin van de sneeuwbuien... waren er op het crisiscentrum van de spoorwegen... geen leidinggevenden die belangrijke besluiten konden nemen. Volgens meewerkers van de NS is dat een van de redenen... dat het afgelopen weekend weer misging op het spoor... Verder is gebleken dat het materieel, ondanks alle inspanningen van het afgelopen jaar, nog steeds niet bestand is tegen winterse omstandigheden. Vooral de nieuwe dubbeldekker en de sprinter vertonen snel kuren. Schiphol heeft vandaag veel last van mist. Tientallen vluchten zijn daardoor geannuleerd of vertraagd. Ook op andere Europese luchthavens is het mistig. Als vliegtuigen daar niet kunnen opstijgen of pas later kunnen vertrekken... heeft dat ook weer gevolgen voor Schiphol. De problemen zullen nog wel even duren. Ook vanavond en morgenochtend is het mistig rond Schiphol. In Alphen aan de Rijn is bij een explosie en een brand in een flat een man van 46 omgekomen. Twee mensen raakten licht gewond. De brand ontstond na een zware explosie op de zesde en hoogste verdieping. Het was vrijwel zeker een gasexplosie in de woning waar de dode viel. Er zijn in Alphen 84 flatwoningen ontruimd. Het internationaal strafhof in Den Haag onderzoekt of Noord-Korea zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hoofdaanklager Ocampo onderzoekt de beschieting van een Zuid-Koreaans eiland eind vorige maand. Daarbij kwamen twee militairen en twee burgers om en er waren tientallen gewonden. Het strafhof onderzoekt ook het tot zinken brengen van een Zuid-Koreaans oorlogsschip. In maart kwamen daarbij 46 opvarenden om het leven. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van VWS is voorlopig uitgeschakeld. Vrijdag viel ze bij een bezoek aan het ministerie van Algemene Zaken van de trap. Ze brak een vinger en een middenvoetsbeentje en liep zware kneuzingen op. Volgens een woordvoerder kan Veldhuizen van Zanten in elk geval deze week niet aan het werk.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 Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy in me. Cause when I'm in your arms, the feeling that I have. Baby, won't you come back to me? should have told me broken heart don't last long. Somebody maybe left some words out. Cause this heart's been aching way too long. This heart's been aching too long. Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy. in Nederland is hij niet zo heel erg bekend, deze Shannon Lyon. Maar in Engeland is hij razend populair. Naïef, zo heet dit nummer wat afkomstig is van de cd Wondered. Het is een eh, nummer wat eh, door hem zelf geschreven is, zoals overigens heel de cd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Keep Walking, zo heet de cd die zij heeft uitgebracht deze. Emily Maguire. And she knows how it goes. Yellow, red, green, red and yellow. And she knows how it's gonna change. walking round keep her eyes down. She tries smiling at the sign. And people passing by catch an eye and miss the sky. And people turn the other way. But she just keeps walking, keep walking, keep walking. Cause she's down Monday morning, waking up. uitgebracht in, eh, in Amerika, maar het wordt hier in Nederland door Bertus, een kleine platenmaatschappij, gedistribueerd voor Nederland. En dit, dit is Margery. die eh, afkomstig is uit eh, Amerika en via Bertus hier eh, wat muziek ge, ja, gedistribueerd heeft gekregen. En dit is dan weer Ierse muziek. Tim O'Brien en G. Clark, zij hebben het geschreven. John Wiley came from Town in the years of the Irish hunger And he sailed away to America when the country was much younger The place was strange, work was scarce and all he knew was farming So he followed his other Irish friends, took a job in the US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Now they march down Texas way to the banks of the Rio Grande. And they build a fort on the banks above to taunt old Santiane. They were treated bad and paid worse, and then the fighting started. And the more they fought, less they thought of the damned old US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. As some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. When the church bells rang on a Sunday morn, they said his soul shivered. Saw senoritas washing their hair on the far side of the river. Then John Riley and 200 more Irish mercenaries. They cast their lot, right or not, south of the Rio Grande. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. that San Patricio was. the Yankee soldiers beat them down at the Battle of Churubusco. And fifteen men were whipped like mules, and the chicks they were hot iron branded. Made to dig the graves of fifty more, whom a hanging fate attended. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. John he sits and he drinks alone in the bar in the Veracruz. And he wonders if it matters much if you win or if you lose. And I'm a man who can't go home, I'm a vagabond, says he. I'm a victim of some wanderlust, undivided loyalty. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Thank you. liefhebber bent van dit soort eh, eerste muziek... ga dan eens naar je favoriete platenzaak en vraag naar de cd Seven Evenings van Chantella. IJzer en wijn, ja dat gaat niet helemaal goed samen hoor. Want als je een klein stukje ijzer in wijn gooit... dan verandert het al heel snel in azijn. Boy with a coin, zo heet dit eh, cd'tje. En nu ook de titeltrek daarvan. Thank you. I didn't come. Don't know why, Nora Jones. En eh, ja, die daarvoor zat, die hoef ik eigenlijk helemaal niet aan te kondigen. Hè? Maar je kunt het soms toch niet laten. Hè? Tears in Heaven van eh, Eric Clapton. Het is een nummer wat ik eh, van de week nog hoorde ergens op de radio. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat kan ik beslist nog wel eens een keer draaien.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 Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? Heeft inmiddels al eh, vier eh, studioalbums uitgebracht en uh, nummer 5 is in de maak. Als je op haar site kijkt, dan kun je al zien dat je hem al kunt bestellen, die cd. Waarop onder andere meespelen Willie Nelson, Ryan Adams en Herbie Hancock. Misschien zijn het allemaal wel van die, ja, hoe, hoe, moet ik dat nou zeggen, compilatie cd. Met allemaal nummers die ze alles ooit heeft uh, opgenomen. Zo'n soort best-of cd van die Nora Jones Maar dan met vrienden. sun Christian en de Saturn Kudik, Zo noemen ze zichzelf, deze formatie van vier personen daar in Amerika. Het zijn ook een beetje Gothic personen. En 90 Proof Lullabies, zo is de titel van hun cd. Candy Staten. singer-songwriter, ook weer uit Amerika. Laat zich beïnvloeden door alles wat er om haar heen gebeurt, zegt ze in een interview. En dat heeft ze ook teruggevonden in His Hands. There were a lot of things in his touch. Sometimes the slightest whisper. Oh, it could hurt so much. I could feel him coming nearer, his little noises and such. Then my man would lay his hands on kiss you up. Oh, he might touch me in a way eh, that a man should. Bring me to passion mm, that only he could. Answer some earthly need whenever, whenever he would. When my man would lay here. in beetje gospel, hè? Candy Stanton, His Hands. En dit is Graham Lyle. Tears will leave no stain. Time will ease the pain. For every light that fades, something beautiful remains. the stars and dust between heaven and all that surrounds us. We are travelers here, spirits passing through, and the love we give is all that will endure. Hey now, what we had is gone, but I still. a rose after the rain. coming now, The tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. Hey now, though we are apart, you're forever in my dreams. Hey now, love is lost and gained. What you gonna do? what you gonna do? Something beautiful remains. The time will ease the pain. For every light that fades, something beautiful remains. And you wonder sometimes how you carry on lost the love you knew. But it's alright, alright. To your own heart, be true. Something Beautiful Remains. Oftewel, er zal altijd wel iets moois achterblijven van wat er ook gebeurt in de wereld. De formatie One Day International. Zij hebben het over een kleine dood, Little Death. wel bij jezelf van... nou, dat is toch muziek die ik niet vaak hoor in het programma Muziek Nou, dat klopt. Ik heb eh, even geleden weer een aantal cd's gekregen... van een eh, favoriete presentator, van een favoriete, van een bevriend presentator uit, uh, Hilversum. Die zei tegen mij van, ik heb weer een aantal cd's dubbel. Is dat iets voor jou? En natuurlijk zeg ik dan geen nee. Diana Kurtz, Love Gets in the Way. I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in if I've held out for more. I'm all wild in places. Get in the Way. 2002 kwam deze cd uit van eh, deze dame, Diana Kurtz. En Satisfied, dat is de titel van die cd. Als u uh, in geïnteresseerd bent eh, om naar uw favoriete platenzaak te gaan... en eens te kijken voor deze cd. En als u daar dan toch bent, kunt u misschien ook wel eens kijken voor de cd van Amos Lee, de cd Colors. En als u direct een stem hoort, piano en orgel, dan weet u dat dat bespeeld wordt door Nora Jones. Yesterday I got lost in the circus Feeling like such a mess And now I'm down, I'm just hanging on als een eh, gitarist een eigen geluid kan hebben, heeft ook uh, eh, Nora Jones een eigen geluid als ze de piano bespeelt. En als u het hebt over instrumenten, of u bent zelf instrumentalist en u let op de kwaliteit van de muzikant, luister anders naar The Union Station samen met Alison Krause en Let Me Touch You There for a While. as you shed a lonesome tear. Now you're in a wonderland. I wonder what you're doing here. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. keep staring into your liquor, wondering what to do. I don't hardly know you, but I'd be willing to show you.